Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt in drie gebieden in de Gazastrook... de militaire activiteiten tijdelijk te staken, ook in Gazastad. Toch meldt nieuwszender Al Jazeera dat in Gazastad vanochtend... een Israëlische luchtaanval was. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. De gevechtspauze die Israël zegt te hebben ingesteld... zou iedere dag tussen 10 uur s ochtends en 8 uur s avonds lokale tijd moeten gelden. Ook zijn er routes aangewezen waar VN-convooien en hulporganisaties... voedsel en medicijnen kunnen aanvoeren en uitdelen. Een kolonne van vrachtwagens zou al de grensovergang Kerem Shalom over zijn gegaan. De beschietingen aan de grens met, tussen Cambodja en Thailand gaan door. President Trump had contact met leiders van beide landen. Hij verwacht snel een wapenstilstand. Cambodja en Thailand beschuldigen elkaar van artilleriebeschietingen. Volgens Thailand kan er geen sprake zijn van een dialoog... zolang Cambodja blijft schieten. Bij de veiligheidsregio's zijn zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van defensie bij crisissituaties. Al jaren verleent de krijgsmacht ondersteuning bij bijvoorbeeld natuurrampen. Het gebeurt door de inzet van blushelikopters. Maar sinds kort heeft het leger de handen vol aan het voorbereiden op een mogelijke oorlogssituatie. En dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van personeel en materieel. Bij een ernstig ongeluk op de A12 afgelopen nacht zijn twee mensen gewond geraakt... daarvan één volgens RTV Utrecht er slecht aan toe is. Twee auto's zouden met elkaar in botsing zijn gekomen... waarna er eentje over de kop zou zijn gevlogen. Door het ongeluk was de A12 richting Utrecht tussen Bunnik en knooppunt Lunette de hele nacht dicht. Het weer, vooral in het zuiden soms wat regen. In de rest van het land blijft het grotendeels droog. De maxima komen vanmiddag uit op een graad of 21. Morgen is de buikkans groter dan vandaag. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon.